Vijf uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De politiebonden werken niet mee aan de voorgenomen bezuinigingen en reorganisaties bij de politie. Dat hebben ze laten weten aan minister Heers Ballin. Volgens voorzitter van de kamp van de politiebond ACP komt de veiligheid in het geding door de bezuinigingen. De banen van 2 tot 3.000 politieagenten zijn volgens hem in gevaar. De bonden willen pas meewerken aan een bezuiniging van 150 miljoen als duidelijk is hoe de nieuwe politieorganisatie eruit komt te zien. Die, organisatie, die reorganisatie is op de lange baan geschoven door de val van het kabinet. Volgens minister Heers Ballin hebben de bonden al hun handtekening gezet onder de bezuinigingsplannen en moeten ze daaraan meewerken. In Maastricht is een man van 21 aangehouden die vorige maand minstens 10 vrouwen heeft aangerand. De politie heeft wekenlang jacht op hem gemaakt. Daarbij zijn bijzondere opsporingsmiddelen gebruikt. In het gebied waar de man vrouwen lastig viel zijn agenten in burger gaan patrouilleren. Ook werden lokagentes ingezet die leken op het type vrouw dat de man als slachtoffer koos. Ook werd een profiler ingezet die de meest waarschijnlijke woonplaats van de man aangaf. Al die maatregelen resulteerden gisteren tot de aanhouding van de Maastrichtenaar die inmiddels heeft bekend. De politie Maastricht roept vrouwen op zich te melden als ze ook zijn lastig gevallen. De bekende Spaanse onderzoeksrechter Garzón mag vervolgd worden voor ambtsmisbruik. Het Hooggerechtshof in Spanje heeft daar toestemming voor gegeven. Het besluit kan het eind betekenen van de carrière van Garçon. Hij is zijn boekje te buiten gegaan door onderzoek te doen naar misdrijven tijdens de Franco-periode. In Spanje mogen alleen lokale rechters daar onderzoek naar doen. Garzón werd eind jaren 90 wereldberoemd toen hij de Chileense oud-dictator Pinochet liet arresteren. Verder deed hij onder meer onderzoek naar corruptie, terrorisme en drugskartels. Garzón heeft zelf ook al aangegeven dat hij niet bevoegd was om onderzoek te doen naar het Franco-verleden.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 het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Dit is 20 jaar ZFM. music you in the papers, abortion the blame. But who gets to say? Who gets the work and who gets to play?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 Because when I think of you, I don't feel so alone. I don't feel so into a serious drug collection. Not that we it at all for the trip. The tendency is to push it as far as you can.